Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Volgens de Amerikaanse veiligheidsdiensten lijkt het erop dat Donald Trump doelwit is geweest van een moordaanslag. Een man verscheen met een geweer bij het hek van de golfclub van Trump in West Palm Beach in Florida, waar hij aan het golven was. Volgens de Secret Service stond Trump op zo'n 450 meter afstand, maar is hij ongedeerd. De verdachte heeft zelf niet geschoten. Hij werd al gezien door de Secret Service en onder vuur genomen. Een ooggetuige zag de verdachte vervolgens wegrijden in een zwarte auto. De politie kon de man daarop traceren en even later aanhouden. Eind juli werd Trump beschoten bij een rally in Pennsylvania. Toen raakte hij gewond aan zijn oor. Een man uit Barendrecht is opgepakt voor kindermisbruik. Volgens de Telegraaf gaat het om een grote en ernstige zedenzaak. De 45-jarige man zou kinderen van verschillende leeftijden hebben misbruikt. Ze zou zijn slachtoffers kennen van verenigingen en via kennissen. Dinsdag is hij aangehouden. De man zit voorlopig in voorarrest. Het noodweer in Midden- en Oost-Europa heeft aan acht mensen het leven gekost, onder wie zes Roemenen. Bij de grens met Moldavië worden nog twee mensen vermist. In Polië werd vanochtend de eerste dode gemeld en in Oostenrijk kwam een brandweerman om het leven. In het gebied zijn meerdere dammen doorgebroken of overstroomd. De Poolse regering wilde een noodtoestand uitroepen en in grote delen van Tsjechië geldt de hoogste alarmfase. In Marokko heeft de politie honderden jongeren tegengehouden... die de grens met Spanje over wilden steken. De afgelopen weken gingen video's rond met oproepen... om de grens met de Spaanse enclave Ceuta over te steken. Migranten proberen vaker Europa binnen te komen via die Spaanse enclave.